Mariette Krol met het NOS Journaal. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft gisteravond een bezoek gebracht aan de Schilderswijk. Hij heeft daar vooral met jongeren gesproken. In de Haagse Schilderswijk liep op 10 augustus een demonstratie uit de hand en bleef het onrustig. Inmiddels zijn negen jongeren aangehouden. Volgens Van Aartsen vielen de problemen allemaal erg mee. We hebben geloof ik acht minuten problemen gehad. Er is tegen opgetreden en ik vind dat er veel is overdreven, zei hij tijdens zijn bezoek. Het lage btw-tarief bij verbouwingen en renovaties geldt nog zes maanden langer. Dat is afgesproken tijdens de begrotingsbesprekingen. In februari 2013 spraken onderhandelaars af om het btw-tarief te verlagen van 21 naar 6 procent om de noodlijdende bouw te ondersteunen. Die afspraak gold toen voor een jaar en is al eens verlengd. Nu geldt het lage tarief tot 1 juli volgend jaar. Café De Witte Aap in Rotterdam moet zeker twee weken dicht blijven na een steekpartij. Op het terras van het café stak een man vorige week na een ruzie iemand in het bovenlijf. De dader werd later gepakt. Komende weken besluit de gemeente of de kroeg zijn deuren nog langer moet dichthouden. De moeder van de ontvoerde journalist Steven Sotloff heeft in een emotionele boodschap de fundamentalistische islamitische staat gevraagd haar zoon vrij te laten. De Amerikaanse Shirley Sotloff richt zich in haar video direct tot kalif Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van de islamitische staat. Steven Sotloff werd in 2013 in Syrië ontvoerd. Vorige week was hij te zien in een video waarop een IS-strijder Sotloffs collega James Foley onthoofd. De dader waarschuwde dat ook Sotloff wordt gedood als de VS doelen van IS blijft bestoken. Sotloffs moeder noemde haar zoon in de boodschap een onschuldige journalist die niet de dupe mag worden van Amerikaans beleid. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en het wordt een graad of 8. De komende dag begint zonnig. In de middag wordt het een graad of 22. Maar later op de dag trekken er buien over het land. En ook vrijdag blijft het wisselvallig.